Ook zei hij dat hij zich laat vaccineren zodra Fauci zegt dat het vaccin veilig is. De twee advocaten van kroongetuige Nabil B. staan op een dodenlijst van de onderwereld. Volgens de Telegraaf hebben ze dat te horen gekregen... van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Nabil B. is kroongetuige in het liquidatieproces tegen onder andere Ridouan Taghi. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die Nabil B. bijstaat als vertrouwenspersoon... zou nu ernstig gevaar lopen. De Britse regering wil in 2030 68% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Om dit te halen mogen vanaf 2030 geen benzine- en dieselauto's meer worden verkocht... en wordt het opwekken van duurzame energie sterk opgeschaald. Volgende week is een digitale klimaattop waarop landen met aangescherpte plannen moeten komen... om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Afgelopen week zijn opnieuw meer mensen overleden dan normaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat naar schatting 3450 mensen zijn overleden. Ruim 400 mensen meer dan verwacht. De oversterfte ligt al sinds eind september hoger dan normaal... met in totaal 4300 extra overlijdens. Het bestuur van Forum voor Democratie ontkent dat er problemen zijn... met de ledenraadpleging over het aanblijven van Thierry Baudet als politiek leider. Wel zijn er hekpogingen ondernomen om het referendum te beïnvloeden... maar berichten dat de ledenraadpleging daadwerkelijk is gehackt...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 All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I rock star, pack up doors, tipping walls. hey. Add up raw, finish nuts and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, ayy. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. I'm uh, never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting hot to in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps.